Twee uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een groep van 138 miljonairs roept Amerikaanse politici op... hen meer belasting te laten betalen. Doe wat wijs is en verhoog onze belastingen... schrijven ze in een brief aan president Obama en leden van het congres. De patriotische miljonairs verenigden zich een jaar geleden. Ze willen dat er een eind komt aan de belastingverlagingen voor rijken... die oud-president Bush doorvoerde... President Obama en de Democraten willen dat ook, maar de Republikeinen niet. De miljonairs richten zich nu met name tot een speciale commissie... met daarin leden van beide partijen uit beide kamers van het parlement. Die moet binnen een week met een plan komen... om het Amerikaanse begrotingstekort terug te dringen. In Koeweit hebben betogers het parlementsgebouw bestormd. Dat gebeurde bij een demonstratie van honderden mensen tegen premier Sheikh Nasser. Ze vinden dat hij moet opstappen vanwege een corruptieschandaal in de Koeweitse politiek. Tientallen betogers, onder wie parlementsleden van de oppositie... braken door de beveiliging heen en bezetten de hoofdzaal. Korte tijd later vertrokken ze weer. Vanwege het corruptieschandaal is het al maanden onrustig in Kuwait... maar de protesten zijn niet zo massaal als in andere Arabische landen. Volgens waarnemers is de onvrede in Kuwait minder groot... vanwege het goed ontwikkelde sociale stelsel. Een populair toeristenoord in Brazilië wordt geterroriseerd... door enkele scholen piranha's... Veel zwemmers bij een stadstrand in het westen van het land... zijn de afgelopen weken aangevallen door de agressieve vissen. Zeker 15 mensen zijn gebeten. Sommigen zijn tenen kwijt, bij anderen zijn stukken vlees uit dijen en enkels gehapt. Langs het strand zijn posters opgehangen om te waarschuwen voor de piranha's. De Braziliaanse autoriteiten overwegen niet om het strand te sluiten... Daarvoor is het economisch belang van het populaire toeristenoord te groot. Het weer, vannacht een paar graden vorst. Op- en afritten en bruggen kunnen glad zijn. Overdag eerst vrij zonnig, maar later meer bewolking. Dan wordt het een graad of acht. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er ANWB Verkeersinformatie. De A28 Zwolle naar Amersfoort die is dicht bij knooppunt Hattemerbroek... door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer naar Amersfoort wordt omgeleid via Apeldoorn...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 Maar de uitvoering die je hoorde, die is nieuw. Van twee krasse knarren. De ene 66 jaar, dat zangeres die hoorde eh, Lenny Hall. En aan haar zijde hoorde je zingend en spelend op de trompet Herb Alberts. En die twee die hebben een nieuw album gemaakt. Een album onder de titel I Feel For You. niet de nacht van de krasse kanaren. Er is geen Omroep Max. Hoewel, het zou wel leuk zijn als eh, Omroep Max aan eh, dit soort artiesten ook aandacht besteden... die op uh, aardig hoge leeftijd nog muziek maken. Zoals bijvoorbeeld wat je net hoorde van Herb Albert en Lenny Hall. Maar ik denk ook aan Ringo Star, Eric Clapton. dat soort mensen, Paul McCartney. die nog bezig zijn met rock'n'roll. roll. Maar goed, eh, dat even terzijde. Je hoort dat wel in ieder geval bij de VARA. En ook in deze Nacht Klinkt Anders, die tot zes uur duurt... met weer een aantal eigen opnamen. Opnamen uit eh, het uh, rijke omroeparchief... dat alsmaar omvangrijker en omvangrijker wordt. Want er zijn weer een aantal nieuwe registraties bijgekomen... die we de afgelopen week her en der hebben opgepikt. We begonnen dus met Herb Albert en Lenny Hall en Moondance. En de volgende heb je ook weer bijvoorbeeld uh, mooie mooi voorbeeld van een knar. Dit is uh, eh, C6 Steve, 70 jaar oud. En hij bezocht dit jaar 17 popfestivals. Afgelopen zomer was dat. En afgelopen week gaf hij twee optredens in Nederland. Underneath the Blue and Cloudy Sky. Waited so long just to find you. Feel like it was half of my life. By the wasted one hair, but I won't waste the other. Not right. Won't be no better rose, but to be a bed. Won't be no fancy wedding, but you Take each other for better, for Basic Steve met zijn 70 jaar... Ehm, ja, <laughs> een laatbloeier. wat heet een erg late bloeier. Maar hij maakt al hele vrije muziek op eh, eigen gemaakte instrumenten. Nou, je hoorde van hem Underneath Blue and Cloudy Sky. En afgelopen week trad hij twee keer op in Nederland. Eén keer was hij in Den Haag, dat was eh, gisteravond. En dan heb ik het niet over eh, afgelopen woensdagavond, maar over dinsdagavond... <laughs> Als je begrijpt wat ik bedoel. En eh, maandagavond toen eh, trad hij op in Utrecht. In Tivoli, maar dat was een beetje een, eh, rare vertoning daar. Want dan gaan mensen naar een concert toe... en die gaan er dan een biertje drinken terwijl de artiest op het podium staat. Dan gaan ze uitgebreid met elkaar ouwe hoeren. Waar A, de artiest zelf ook nogal hinder van heeft. En ook uh, lijkt me dat heel hinderlijk voor de echte fans... die komen om te luisteren naar dat concert van c Steve. Maar die kunnen dan niet goed luisteren omdat andere bewoners eh, staan te ouwen. Dan denk ik van nou, als je wil gaan ouwen, ga dan nou gezellig naar een uh, dichtstbijzijnde kroeg. Maar doe dat dan niet in de concertzaal. Af en toe even een commentaartje met elkaar uitwisselen dat de taren toe. Maar uh, uitgebreide conversaties, doe, doe, dat lekker in de kroeg, ja. C6 in ieder geval met Underneath Blue en Cloudy Sky. proud of you. the song, and you won't have to sing along. This is the story of my. Irma La Douce, maar Irma La Chanteuse. Irma, nou, meer, namen heeft ze niet. Tenminste, daar waar het gaat om haar artiestennaam Irma. En je hoorde haar met eh, I Know. En in zekere zin is het toch wel een Irma La Douce, want ze komt eh, uit Frankrijk. Dat wil zeggen, ze woont daar, want eh, oorspronkelijk komt ze uit Cameroen. Dit plaatje, I Know, is vooral populair in Frankrijk op dit moment. En ook in Wallonië is het een aardig succes... Ondanks dat het gezongen wordt in de, de Engelse taal. Irma dus en I Know. Deze Nederlandse zanger die was ehm, vorige week te gast in het ochtendprogramma van Giel Belen. En hij noemt zich Ed ED. En dit is de nieuwe single die je daar zo'n face down at. I'm carrying this weight on my back. Trouble catching sleep when I do. I dream about songs with the color blue. Cause love has made me hazy. Has a lot to do with you. Sophisticated. myself lately. I would try not to reveal. Oh, but you unbox me, baby, in a way that's just surreal. Now listen, you know that I'm a fool to stay cool, but I just trip and die. the ground, you know it. I'm rolling. Take it to the land. And I've closed up shop, cause I've been hurt before. But you came knocking on the door, rattling the lock and so forcing it to break. You got just what it takes. flat on the ground, you know it. Face down when I touch down. down, don't blow it. Face Down. Je hoorde de stem van Ed Struilaar, een jongen die wel eh, aardig wat moed heeft. Als je leest wat hij eh, vorig jaar heeft gedaan. Toen uh, woonde hij nog op zichzelf, had een uh, leaseauto, een eigen huis. En op een gegeven moment besloot hij van nou, ik lever de leaseauto in, ik verkoop het huis. Dat is toen <laughs> kennelijk gelukt, ondanks de crisis. En hij is weer teruggegaan naar zijn ouders, terug, terug naar de pap en de mam. <laughs> en heeft zich daar op een zolderkamertje teruggetrokken en zich volledig geconcentreerd op het maken van muziek. Want dat is toch wat ja, wat zijn droom is, eh, wat zijn ambitie is om eh, artiest te worden. En eh, het zingen van eigen liedjes en om daar populair mee te worden. Nou, op een gegeven moment heeft u de samenwerking gezocht met mensen als Bertolf en Dennis Kolen. Heeft gewerkt aan een aantal nummers en dit wat je net hoorde, dat is dan het allereerste mag ik wel zeggen, zeer geslaagde resultaten van Face Down hoorde je. Van het is een bijzondere uitvoering, wat ik al zei. Je hebt het eh, vorige week eh, kunnen horen in het ochtendprogramma van Giel Belen op 3FM. Die opname die kwam nog een keer voorbij. En nu ik het toch over eh, eigen opnames heb... Er komt een speciale nacht met alleen maar eigen opnames. Jawel, en dat gaat gebeuren in de laatste Nacht Klinkt Anders van dit jaar... En dat is dan in de nacht van 28 op 29 december. Tegenover de top 2000, ja. <laughs> Dan hoor je hier bij de Nacht Klinkt Anders alleen maar eh, muziek... die afkomstig is uit het Omroeparchief. Muziek die gemaakt is bij diverse radioprogramma's. En daar kunnen hele recente opnames bij zitten. Maar ook oude opnames, zoals ik ze wel eens vaker laat horen... uit het Omroeparchief, eh, opnames van... Eh, uit het Denk aan Henk archief, twee meter de lucht in... Of misschien zelfs nog ouder. Nou, dat is allemaal in de nacht van 28 eh, op 29 december. Maar zover is het nog niet. Eh, we hebben eerst nog Sinterklaas, de kerst en dan is het zover. Afgelopen weekend heb je misschien uitgebreid naar de BBC gekeken... want daar was een documentaire in twee delen te zien over George Harrison. Martin's Careers had hij samengesteld en geregisseerd. Hier is de Stille Beatle nog een keer. Solo Give Me Love. werd wel genoemd, de stille Beatle. George Harrison. Maar mooie muziek kon hij maken aan voortreffelijk eh, gitaar spelen. En wat gebruikelijk was bij een Beatle-album als dat gemaakt werd... er was er altijd één nummer dat werd eh, gezongen door Ringo Starr... en er was ook altijd één nummer dat werd eh, gezongen en gecomponeerd door... George Harrison. En het overige materiaal was van Lennon en McCartney. George Harrison dus, dat was afgelopen weekend die documentaire op de BBC eh, te zien. Living in the Material World. een hele lange documentaire. Ze hebben hem in twee delen uitgezonden bij... Eh, eh, de collega's van de British Broadcasting Corporation. En nou, als je zoiets hebt van... oh, wat jammer dat ik dat gemist heb. Er is inmiddels ook een dvd verschenen van deze documentaire in Nederland. Bij een van de kranten, dagbladen kan je die kopen. Dus tegenwoordig ook weer in. Kranten moeten tegenwoordig nevenactiviteiten hebben... om eh, de balans op orde te houden. En die zijn dus begonnen met het verkopen van eh, boeken en cd's en dvd's. En een van de dagbladen ochtendkranten die heeft dan ook eh, die dvd Living in the Material World... met uh, die documentaire van George Harrison in de aanbieding. <laughs> ja, meer kan ik niet zeggen, want anders dan word ik op de vingers getikt. Door zoiets als het commissariaat van de media. Walk away slowly take this in the spaces in between sadness on the faces i can see the chains oh, the chains talking about the chains oh. to have tried it all. Least we got to taste it. Locked up in the chains, love. We changed. everything you are to me is bigger than the spaces een single van een man waarvan eh, recentelijk een cd is uitgekomen. Ashes and Fire was onlangs ook nog een Radio 1 cd. En dit nummer is erop te vinden. Change of Love. Je hoorde de stem van Ryan Adams. Guido Belcanto is in Vlaanderen een fenomeen. En in Nederland zou hij ook wel eens bekend kunnen gaan worden. Want een platenmaatschappij in Nederland... die eigenlijk gespecialiseerd is in eh, Nederlandse rap en hip-hop, die heeft hem omarmd. En wil hem ook gaan promoten hier in Nederland. Nou, ik hoop dat, ook, eh, dat het ook gebeurt met eh, de nieuwe cd van uh, Guido Belcanto. Een man als ik, dat is de titel van het nieuwe album. En daarop een bijzonder duet met Anne-Pierre Lee. Dat is een singer-songwriter uit Vlaanderen komt ze. Doorgaans zingt ze in het Engels, maar hier dan samen met Guido Belcanto in het Vlaams dan. En je hoort een eh, heel bekend wijsje. Je kent het misschien wel van eh, Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Cadillac. Een man op zoek naar avonturen onder Zij zag mijn Cadillac en zij met zachte dwang: Ga met me mee en geef je van wat ze van Summerwine hebben gemaakt. En in het bijzonder eh, Guido Belcanto. Want deze versie van Summerwine, wat, je ooit, eh, wat ooit een hit was voor Nancy Sinatra en Lee Hazelwood... Eh, dat heet dan nu Toverdrank. En het is te vinden op de nieuwe cd van Guido Belcanto. Het album dat heet Een man als ik en de vrouw aan zijn zijde. Dat was dan uh, Anne Pierre Lee. Anne Lee, Guido Belcanto en Toverdrank veel Belgisch materiaal trouwens eh, in deze nacht klinkt anders. Zo dadelijk na dit van Jackson Brown weer een Belgische plaat. Maar die wordt dan weer in het Engels gezongen. Van een band die naar Eurosonic komt trouwens. Maar eerst Jackson Brown dus uit de jaren 70. Dr. My Eyes. Dr. My have seen the years and the slow I have done all that I could to see the evil and the good without hiding. You must help me if you can. Doctor, my eyes. I have wondered. 70, begin jaren 80, was die een eh, wereldster. Die ster is een beetje eh, verflauwd. Maar blijft een voortreffelijk muzikant. Hij eh, maakt nog steeds muziek, maakt nog steeds een album. Het meest recente van hem, dat is een cd die, gemaakt, die hij gemaakt heeft met David Lindley. En dat album dat heet Love is Strange. En hij treedt ook nog steeds regelmatig op. Al zijn dat niet meer de grote arena's, et cetera. Maar wat eh, kleinere zalen. Jackson Brown met een eh, behoorlijke staat van dienst. Dr. Mai Aistad hoorde je van hem. Ehm, ik had het al even over een Belgische band die ik zou laten horen. Het materiaal is nog niet in Nederland uit. Gaat waarschijnlijk wel gebeuren zo aan het eind van het jaar, begin van het volgend jaar. Want de band die komt naar uh, Eurosonic, waar een heleboel Europese bands eh, zullen optreden... aan de vooravond van uh, Noorderslag. Uit Antwerpen komen ze. En ze noemen zich School is Cool. you back in line. Don't think I don't know you're stranded. I don't believe in a personal God. I come when he says he loves me, he makes me ugly. I got it from good source. Say your prayers and goodbyes. The world is gonna end tonight. your friends have gotten over this I know when you got troubles you just tell it like it is It's not the same for the man without heart He just sits around while the room falls apart It just goes to show, but not by a long sight That the world is gonna end tonight the determination and a bit of luck. We'll just wrestle each other till the break of day, and then I'll give up, and that's okay. And then we'll stay together for 50 odd years, but not quite, because the world is gonna end tonight. Radio 1 met De Nacht Klinkt Anders. maar zou dit ook eh, gestaan hebben in de Evergreen Top 1000... die eh, vorige week te was bij Radio 5 Nostalgia. Zou zomaar kunnen. Ik zal de lijst er nog eens keer op nakijken. The End of the World. Je hoorde de stem van Skeeter Davis. En die had daarmee een hit in het voorjaar van 1963. Skeeter Davis, kunt u zangeres, eh, ze leeft niet meer. Ze is in 2004 overleden op 72-jarige leeftijd. Voor The End of the World had je The World's Gonna End Tonight. En dat was dan van... Een nieuwe band die, eh, de afgelopen, het afgelopen jaar behoorlijk populair is geworden in eh, België. School is Cool. Ik laat je weer een opname horen. Hebben vorige week niet, hebben we dat niet gedaan. Even een weekje rust, maar ik laat je weer eens een keer iets horen van die uh, dubbel CD. De wereld draait door recordings. En ik heb nog zo'n album liggen. <laughs> die kan je je toe-eigenen. Mm. Nou, wat moet je daarvoor doen? Dan moet je het antwoord geven op eh, een paar vragen. Het is namelijk, uh, er staat op die dubbel cd van De Wereld Draait Door Recordings... een nummer dat gezongen wordt door Jacqueline Govaert. Jacqueline Govaert zingt daarop een cover van een andere zangeres. Een Amerikaanse, ik wil de naam weten van die zangeres. En als je de antwoord weet, dan mag je dat uh, eh, meden naar de nacht het anders. En dat kan je doen via de website van de nacht ging anders www.waren.nl. Nou, zoek het maar uit. Dat is dan ook een van de opdrachten. En wat ik dan ook wil weten, je krijgt dan ook een kinder voor kinder cd. Maar als je dus die eh, De Wereld Draait Door recording cd wil winnen... wat ga je doen met die kinderen voor kinderen cd? ga er maar eens lekker mailen, maar ga eerst maar eens uitzoeken wie... Jacqueline Govaert gecoverd op die meest recente dubbel-cd... die is uitgekomen met De Wereld Draait Door Recordings. Jacqueline, die laat ik je later nog in de nacht horen... maar allereerst laat ik je horen een andere cover. Namelijk, dit is een liedje van Joni Mitchell... en het wordt gezongen door Velavsky. Just Like This Train. I'm always running behind the time Just like this train Shaking town with the break complaining. I used to count lovers like railroad cars. I counted them on my side. Lately I don't count on nothing. I just let things slide. And the station master shunting cars looking for a cause, or a strong cat without claws, or any reason to resume. And I found this empty seat in this crazy, crowded waiting room. Everybody waiting. Old man sitting on his bags, women with that teased up kind of hair. Kids with the jitters in their legs and those wide, wide open stairs. And the kids got me seat and this roll down blind. I got me this fold up sink and these rocks and these cactuses rolling by and a bottle of German wine to drink. Settle down into the clickety clack where the stars and the clouds to read. Dreaming of the place Watching your hairline recede, my vain darling. Watching your hair in clouds and stars. Rocking away in a sleeping car. Jealous love is gonna turn me into a crazy monster. Can't find my goodness. I lost my heart. Sour grapes. Because I lost my heart. heel knap gedaan. Als je op deze manier Joni Mitchell covert en Velasky deed dan... Deed dat dan uh, Joni Mitchell, die niet de meest voor de hand liggende composities maakt. En ook niet de meest voor de hand liggende teksten. Dat is echt de pure poëzie. Velasky die waagde zich eraan en eh, ze deed het goed. Ze deed dat tijdens de opname van de Wereld Draait Door Recordings. Wat ik al zei, daar is een dubbel cd van verschenen. Je kan die cd winnen als je het antwoord weet op de vraag... wie zingt, wie covert... Jacqueline Govaert op die De Wereld Draait Door Ringscore... De wereld draait door recordings. <laughs> nou, ik krijg bijna mijn strot niet uit. Maar goed, eh, even kijken. Dat liedje dat Jacqueline Goffart zingt... dat heet On Saturday Night in 1963. Wie heeft dat ooit gecomponeerd? En het antwoord dat kan je mailen naar eh, De Nacht Ging Anders te vinden via de website van De Nacht Hinkt Anders. En wat ik verder ook van je wil weten... je krijgt naast De Wereld Draait Door Recording CD... ook nog een Kinderen voor Kinderen CD, de meest recente. Onder de titel Zo Bijzonder, de 32e editie weer van Kinderen voor Kinderen. Wat ga je met die Kinderen voor Kinderen CD doen? Dat wil ik allemaal van je weten. Nou, wie weet boy wat tot gelukkig. En dan heb je dus echt een VARA-cd-pakket. VARA-achtige kan het niet. Dit is ook een liedje van Johnny Mitchell. Crosby, Stills en Nash Young gaan het zingen. your sky. een van de belangrijkste eh, albums, LP's van de vorige eeuw, déjà Vu. Hoorde je nog eens een keer eh, Woodstock voorbij komen. Een liedje van Joni Mitchell, gebracht door Crosby, Stills, Nash en Young. Straks dan zijn we al een paar uur verder weer. Zo tussen eh, half vijf en vijf uur. Dan krijg je weer het leukste uit met Kop. Je kan dan luisteren naar de columns van Jochen Otten en Wim Daniels... zoals werden uitgesproken in... De meest recente speakers met koppen van afgelopen zaterdag. Eh, elke zaterdag te beluisteren op Radio 2. Je krijgt een, ook een opname te horen, want uh, muzikale gast was afgelopen zaterdag Christel. En je krijgt een cabaretfragment te horen, maar om alvast in de stemming te komen... <laughs> een teaser heet dat dan, krijg je nu alvast een cabaretfragment te horen. En die staat dan natuurlijk geheel in het teken van het feit dat de Goede Heiligman... man zijn intrede deed in Nederland. Hier is het cabaretfragment Uitsprekers met Koppen van afgelopen zaterdag. De intocht van Sinterklaas staat vandaag op het programma in Dordrecht. Stadje is omgetoverd tot een heus kinderparadijs. En natuurlijk staat onze verslaggever aan de kade of op de kade of iets met een kade. We schakelen live over naar Peter van Zanten. Peter, kom er maar in. Ja, dag Dolf. Ik sta hier inderdaad aan de kade en het wachten is op de Goed En eh, nou ja, alsof je het over de duvel hebt. Kijk, daar klimt hij van boord de kade op. En ik ga even proberen zijn aandacht te trekken hallo, Sint-Nicolaas. meneer de Sint, goed, goed heilig man. Meneer Nicolaas, ik probeer het heel even anders. Kijk zo niet, Tieten! wat? Wie, wie, riep daar? Wat is er aan de hand? Wat, eh? Hallo, hier Spijkers eh, met Koppen. We zijn live in de uitzending. Spijkers met Koppen, is dat nog steeds met die murders? Ik heb nog met hem op dansles gezeten. Wat een, enorm stijve hark was dat toen, zeg. Ik zal hem eh, de groeten doen. Heeft u een goede reis gehad, Sint-Nicolaas? Nou, ik heb een uitermate prettige reis achter de rug, ja, op één incident na. Dus. Eh, en wat was dat incident? Nou, ik heb een Pietje naar huis moeten sturen... omdat hij niet voldeed aan de eisen die Sint-Nicolaas aan zijn Pieten stelt. En welk Pietje was dat? Dat was Pietje Mauro. En waarom, waarom heeft u Pietje Mauro naar huis gestuurd? Nou, omdat ik even wilde laten zien wie de baas is. Dat ben ik. Moi, Sint fucking Nicolaas. Ja, Dolf, de goed heiligman heeft dus een Pietje naar huis gestuurd. Hij was er heel erg emotioneel onder, dus ja, dan is het prima. Eh, heb jij nog vragen die je aan de Sint wilt stellen? Ja, um, vragen we even naar de, de, de, de, huidige situatie in Europa. Dat zal ik zeker doen, Dolf. Eh, Sinterklaas, wat vindt u van Europa? Nou, ik ben zelf eh, oorspronkelijk een Turk, maar met een Spaans paspoort. Geboren in Mira, dat werd bewoond door de Grieken. Mijn moeder is Nederlandse, ik heb een bankrekening in Zwitserland. Ik hou van de Franse keuken. Ik laat mijn tabbert maken in Bosnië-Herzegovina. Mijn vader komt van origine uit Polen. Dus ja, dat Europa, dat... Eh, wat, wat, was de vraag ook alweer? Nou ja, goed, Dolf, de eurocrisis houdt hem dus echt wel bezig. En hij vertelt me net dat eh, zijn vader dus een Pool was. Ja, dat was een echte Pool, ja. Bogdan Palov Nicolaas. Hij eh, was rond het jaar 300 de eerste stucador die in Nederland actief was. De heer Murders zal hem ongetwijfeld kennen. Rond 300, nou dat is een tijdje terug. Eh, hoe oud bent u eigenlijk geworden, Sint-Nicolaas? Nou, ik ben wel wat ouder geworden hoor, het afgelopen jaar. Dus toch wat zorgen gehad over mijn baard. Over uw baard? Nee, mijn baard. Mijn baard, mijn baard is met pensioen. Uw paard? Ja, dus er moest een ander baard komen. En dat heeft, ja, heeft toch behoorlijk wat stress met zich meegebracht. Oké, een ander paard dus. Ja, nou, dat zeg ik de hele tijd. Een ander baard. Ik eh, ben een beetje verkouden, dus... <clears throat> ik zal mijn neus even snuiten. hey, jasses. Was het, eh, was het lastig voor u om een ander paard te vinden? Nou, voor u niet waarschijnlijk, voor mij ook niet, maar voor zo'n zwarte Piet wel. Ik heb alle dieren voorbij zien komen, behalve een paard. ja, ik kan niet goed zien waar u nu op zit, want uw tabbert hangt er overheen. Eh, wat is het voor paard geworden? Dit is een zeehond. Ja. Het is een, eh, het is een zeehond geworden, kijk maar. En waarom in godsnaam een zeehond? Nou, die leek nog het meest op een paard. Maar een, een, zeehond lijkt toch niet op een paard, Sint-Nicolaas? Nou, die pieten die kwamen voornamelijk met gevogelte aanzetten. Dus een Sinterklaas op een fazant of op een fuut, eh, ja, dat is niet echt geloofwaardig. En, en dat heeft u dus gevoelsmatig wat ouder gemaakt? Gevoelsmatig wel, maar mensen zeggen dat ik er jonger uitzie dit jaar. Heel gek, ik weet ook niet hoe het kan. Ja, had ik nog een vraag. Wie zijn die gasten in die Cadillac, die roze Cadillac... die achter u aanrijden en, en die zwarte Piet met die kaplaars en die sigaar in de mond? Ja, eh, Sinterklaas, stop eens even met starren naar de titel van je zus. Ah, blijf toch je zoon, hè. Ja, dat, dat zijn wat oude bekenden van mij, dus uh, vandaar Nou, Dolf, je hoort het. Eh, door de kopzorg is de, is de Sint toch eh, voor sommige mensen een soort van mix geworden... tussen een oude, charismatische man en een kleine viezerik. Oh, oh, oh, dat is Silvio Berlusconi waar je het nou over hebt. Ik ben nog steeds Sint-Nicolaas. Oké, tot slot, waar kijkt u nou het meest naar uit? Het meeste kijk ik naar uit naar 6 december, als alles weer achter de rug is. Zeg, ik ga er vandoor. Kom op, rijden met dat ding. In galop. Meer sprekers met kop eh, straks tussen uh, half vijf en vijf uur. En tot het nieuws hoor je Mike Oldfield.